Hij wil dat er net als na het vorige akkoord een referendum over wordt gehouden. De bevolking wees het akkoord toen af en het nieuwe onderhandelingsresultaat van IJsland, Nederland en Groot-Brittannië is al goedgekeurd door het IJslandse parlement. Het gaat om vele miljarden. De onrust in Libië is voor de Nederlandse ambassade in Tripoli geen aanleiding om Nederlandse bedrijven te adviseren zich uit het land terug te trekken. Wel bieden de bedrijven medewerkers de mogelijkheid om van buitengebieden naar de hoofdstad te gaan. In Libië werken zeker 170 Nederlanders, voornamelijk in de olie- en gasindustrie. De politie maakt jacht op de daders van de dodelijke schietpartij vanochtend in een hotel langs de A4 bij Hoofddorp. Een nog onbekende vrouw werd doodgeschoten in de lobby van het hotel bij het brugrestaurant. De gezichten van de schutters zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. De SP en GroenLinks willen van premier Rutte weten of de kersttoespraak van koningin Beatrix is gecensureerd. Volgens theoloog Huub Oosterhuis, een vertrouweling van de koningin, had Beatrix veel meer willen zeggen, maar was de PVV het daar niet mee eens. In haar toespraak toonde Beatrix zich bezorgd over het maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. In de eredivisie voetbal is Ajax twee punten ingelopen op Twente. De Amsterdammers wonnen thuis met 1-0 van VVV, terwijl Twente thuis met 1-1 gelijk speelde tegen NEC. De andere uitslagen ADO Den Haag Feyenoord 2-2, Vitesse de Graafschap 2-0 en PSV NAC is nog aan de gang. Het weer droog, in het noorden ook af en toe zon. Het is 0 tot 4 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het veel kouder aan. Vannacht kan het hier en daar min 8 worden. Morgen overdag vrij zonnig en koud. Dit was het NOS.